Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De politie in New York heeft een man gearresteerd die van plan was om bomaanslagen te plegen. Dat heeft burgemeester Bloomberg op een persconferentie gezegd. De verdachte zou aanslagen hebben voorbereid tegen de politie... en tegen Amerikaanse militairen die net waren teruggekeerd van missies in het buitenland. De 27-jarige man is Amerikaanse burger van Dominicaanse afkomst. Hij werd al twee jaar in de gaten gehouden. Volgens burgemeester Bloomberg is de verdachte sympathisant van Al-Qaeda, maar handelde hij alleen. De man had tenminste één zelfgemaakte staafbom in bezit. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor samenzwering en wapenbezit. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker elf doden gevallen. Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Egyptische politie en het leger bestormden het Tahrirplein waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas. Ook werden hun tenten in brand gestoken om te voorkomen dat ze zouden overnachten op het plein. De betogers eisen dat het leger de macht overdraagt aan het volk. Het leger is aan de macht sinds de afzetting van president Mubarak in februari. Over een week zijn er parlementsverkiezingen in Egypte... maar een nieuwe regering treedt naar verwachting op zijn vroegst pas eind 2012 aan. In Spanje krijgt de conservatieve volkspartij de absolute meerderheid in het parlement. De leider van de partij, Mariano Rajoy, kan nu een regering formeren... zonder dat hij afhankelijk is van hulp van andere partijen. Rajoy moet als nieuwe premier Spanje uit de ergste crisis in decennia halen. Hij waarschuwt dat van Spanje geen wonderen mogen worden verwacht. Het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist met zicht minder dan 200 meter en lokaal minder dan 50 meter. Temperatuur loopt uiteen van min 2 in het oosten tot 5 in Zeeland. Overdag opnieuw grijs en nevelig, alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Nou, ik wou het er heel moeilijk over hebben, maar die Johan Cruijff... het was natuurlijk een fantastische voetballer... maar wat is die man een manipulator? Het is niet te geloven. En nou dan hebben ze één keer iets achter zijn rug omgedaan... omdat ze helemaal gek van hem werden. Hè? Omdat hij het altijd beter weet en toch een beste stuurman aan wal blijft. Hè? Nooit te bereiken ook. Geen mobiel, geen fax, geen e-mail. En daarmee koketteren ook nog. Ja, en nou staat hij op zijn achterste benen. Maar ja, hij krijgt een koekje van eigen deeg. Hij doet dezelfde dingen. hij is onbetrouwbaar. Het is, een dictatortje. Je hebt al heel veel slachtoffers gemaakt. Hij heeft bijna iets van een gluiperd. Zoals, zoals die Verhagen. Ja, heel erg dat ik het moet zeggen. Omdat ik het hem als voetballer hoog zit, hoor. Ja, en dan al die mensen die achter hem blijven staan. Hè, die, die, die kontenkruipers, die bruinwerkers. Ach, gaat toch op. De mensen voetballen is niet zijn karakter. Ja, en als iemand met goede doelen bezig is... betekent niet dat hij dan zelf meteen heilig is, hoor. Kijk maar naar die pink ribbon. En nogmaals, ik vind het doodjammer van onze grootste voetballer aller tijden. Maar Johan, ik ken je nog uit Betondorp. Hè? Jongen, hou nou eens een keertje op met die rotspelletjes van je vervelende klier. Ik heb gezegd. Doei doei. Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Ik pak even die andere microfoon. Uh, met dank aan de Groentevrouw, hè. Eh, kijk voor meer opwekkends op haar site, www.groentevrouw.com. Maar dan pas eh, na dit uur, want ik heb gasten. Nou zat ik toch tot vanmiddag echt helemaal in de zenuwen. want ik kreeg maar geen bevestiging van Koen Zinnemers van de band Juicy Jones. Ik denk, nou, die jongens komen helemaal niet. Stond ook niet op hun site. Dus ik heb helemaal Facebook een tekst gepleegd. Ik denk, nou, wat, welke namen weet ik? Nou, dan moet ik allemaal eh, contracteren. Nee, <laughs> contacteren. Florian Wolf gebeld, want die woont bij jou in huis. Dat klopt, ja. Dus hoe komt dat nou, uh, Koen? Ik, eh, ik... <laughs> Allereerst, sorry daarvoor. <laughs> je wilde eigenlijk niet komen. Jawel, ja, heel graag zelfs. Maar ja, dat ging verkeerd. Sorry. Oké. Het stond onderaan de lijst. <laughs> Met eh, e-mails. Ah, je, eh, bent ook dus zo vaak op de radio en dan, ja jeetje, nou dat ene nachtje. Geef die microfoon, geef die microfoon maar gauw terug aan, eh, aan de zanger. Dat is Paul Veerman. En wat hebben, wie hebben we verder? De bassist Jan-Jaap van Eerten, drums Daniel Gort, toetsen Leon Wiebega... En uh, wij begaan, of wie begaan, zeg ik het goed? Wie begaan. Wie Nou, die is heel blij. Die heeft zijn eigen dingetjes mee. Maar die gaat ook nog op de vleugel spelen. En eh, nou, dan op gitaar hebben we de, de... Koen, hè? Koen Zinnemers. Nou goed, ze maken eh, crossover funk, rock, disco en neo-soul. Tenminste, dat staat op jullie site, dus laat me horen. we blind, horizons we see, but get lost in the time. All we need to is to seek and we find, but the world that surrounds us is lost in the fight. We have to make sure dictatorship's punished. Impunity dies for impunity rubbish. Bad immigrants lost in the transatlantic. People who scream got too many answers. Peace in the Middle East, far from that. We have blood in the front line and heart attacks. Innocent boys line with their arms attached. Raping and killing young girls, our hard as that. We got repossessed international press. Find the home price is the most important asset. All the relevant stuff nobody wants to hear when they fight fighting the tyrant, living in fear. I wonder, I wonder, wonder, wonder. I, ah, I, ah, ah, I wonder, I wonder, wonder, wonder. Said I wonder, I wonder, wonder, wonder. with a narrowing lads from the west. Around the world, brothers and sisters are precious, paving the way for the rise of protest. Hypocrites, military, on full scale. People running scared from the fire at will. A lot of things happen when we still at home, looking for a future without being performed. And the world by the past are covered with dust. We have to see individual choices a must. We all have to carry the weight of the cost. It's undeniable that we have some rivals of stuff. The same value, life we stand strong. Looking at the phone, all the folks move along. Children of a new generation patient and waiting. They have no demands but self determination. I wonder, wonder, ah, ah, ah, wonder, wonder. I, I, I wonder, wonder, wonder, wonder. Said I wonder, wonder, wonder, wonder. I, I, I wonder, wonder, wonder, wonder. The world's upside down. How can we turn it around? The world's upside down turning around when everything we know is about to blow. When everything we know, yeah, is about to blow. Wonder, wat vraag je nou precies af, Paul? Wat ik me afvraag. Uh, eh, het, eigenlijk wordt het nummer heel veel eh, gewoon maatschappelijke kwesties in, in het algemeen aangekaart. En wat vraag je dan af? Um, het moment dat ik het nummer schreef, eh, vooral de tekst, was ik echt heel erg verzonken in ehm, ja, de kwesties in het, het Midden-Oosten. En zat ik echt tot, tot diep in de nacht LG was... LGC te kijken en Weet je wel, en daar kwam die tekst een beetje uit voort te rollen. Ja. ja. Heb, heb jij van... Eh, ehm, eh, Max, als ik die kant op praat, dan klinkt het heel lullig, die microfoon. Klopt dat? Dus is niet goed? Hm. Nee? Oké, nou goed. Ik, kan, nou, de techniek, ik kan goed verstaan. Dus nee, maar het lijkt net alsof het uh, helemaal... Als ik zo zat, gaat het goed. En als ik zo... Nou, Heb jij familie in, in, in die contraien? Of kom je daar vandaan? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. nee. dat niet. Nee. wat zijn jouw roots dan? Mijn moeder die is Molux. Ah, oké. En mijn vader gewoon Nederlands. Ah, oké, nou, dat is een hele mooie mix. <laughs> maar goed. Hey, maar dat is wel, ik vind het wel heel opmerkelijk. Want dit is het eerste nummer waar jullie eh, een, een, eh, een, eh, ook een clip bij hebben gemaakt, hè? Ja, klopt. En dat gaat echt ergens over. Dat is nou niet het eerste liedje wat je, wat je denkt van een band. Het gaat niet over de liefde, het gaat niet over... Maar het is echt die een, hebben we ook wel, hoor. Die, heb je ook straks wel. wel Oké. Het is wel een statement, dit. ja. Het is inderdaad wel een, statement, ja. Maar ik, ik vind wel een, eh, een, sterke boodschap in het nummer zitten. En, eh, ja, absoluut. Vonden we wel dat we, ja, eh, om een beetje als band ook in de tijdsgeest te blijven, om dat op deze manier op dit moment uit te brengen. Ja, ja nou, hartstikke goed. Ik ga nu eventjes ehm, allemaal vertellen wat er vannacht nog verder in het programma komt. En dan gaan jullie weer. Goed, ik heb een verslag van eh, zal ik deze microfoon nu maar weer nemen? Ja. Oké. Eh, vannacht eh, heb ik een verslag van de, de grote avond... die afgelopen maandag in Carré werd gehouden rond het Amsterdamse lijflied. Hè? Nou, dat was een topavond. Al was het maar omdat ik me een aantal keer rot geërgerd heb. Namelijk Daniel Boissevin. En de geluidstechnicus, oi, oi, oi, oi, oi, zeg, wat was dat erg. Maar daar stond dan weer tegenover Mieke Stemerdink uit de Achterhoek. En Kees Prins, die komt gewoon uit Heemstede, hoor. Nou, allebei toppers. Afijn, ik laat het u allemaal horen. De hoogte en de dieptepunten. Goed, uh, er is trouwens een heel leuk boek bij verschenen. Dat vind ik echt heel leuk. Van Paul Arnoldussen. En uh, dit, is, dit georganiseerd mede eh, door het Parool. Hij is eh, redacteur van het Parool. En hij heeft samen met Maarten Eilander en Jacques Kleuters... en ik weet niet wie er verder aan meegenomen gedaan heeft... heeft hij dus al die ehm, honderd uh, Amsterdamse lijfliedjes eh, verzameld... en daar allemaal informatie over bij elkaar gebracht... met ontzettend leuke foto's. Ik vind het een prachtig boek. Uitgegeven door... Ehm, nou, shit, moet ik het toch weer even open doen tijdsbeeldmedia. Ken ik helemaal niet. Maar goed. En ik heb er eentje, die ga ik straks verloten het volgende uur. Nou, dit terzijde. Uh, eh, toneel, eh, het was bijna direct uitverkocht. Alle lunchpauzevoorstellingen van De Hulp. Ongetwijfeld omdat Maria Goos tekende voor zowel de tekst als de regie. Maar eh, ook de acteurs, hè, hoe heet die? Wouter de Jong volgens mij. En Sigersloot waren erg goed. U krijgt straks het begin te horen. film, ik zag een heerlijke film. Die Artist van de Franse regisseur Michel Hazanavicius. Oh, wat een naam, hè? Nou, je gaat terug naar het Hollywood van de twenties. Vlak voor, voordat eh, de geluidsfilm zijn intrede doet. Het is echt een, eh, een filmfilm, hè? Hoe er gespeeld wordt met geluid, met, eh, er zijn allerlei filmcitaten... de hele speelstijl, de fotografie. Ik vind het eigenlijk een meesterwerkje. Nou, hoorspel op herhaling de speurder in de gevangenis. En ik kan u zeggen, ik vind het een heel goed hoorspel. Het zit leuk in elkaar. Eh, verder is Jan Emaus natuurlijk weer aanwezig in de vorm van een, nieuw mysterie van Emily. Een interview met uh, popkenner Rex van Beurlingen. En natuurlijk zijn tracktracers. En eh, we hebben nog een straattelefoontje voor u. straattelefoon bedoel ik. En wat moet ik verder nou nog vertellen? Nou, weet ik niet meer. Eh, oh ja, de website, www.adelinevanlier.nl. En dan kan je alles eh, terugluisteren en lezen en podcasten. En kan je ook reageren. Doe dat nou eens een keer, vind ik leuk. En je kan ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Goed, het is weer eh, tijd voor Juicy Jones. En hij zit nog een aantekening te maken. Wat voor het tweede nummer? hebben je al besloten? Ja, we hebben besloten. Oké. <laughs> Juicy Jones. Into the groove. I said love is real. Is, is what you feel. A dripping wet sex appeal. Like mothers, won't you burn me out, burn me out, to the groove. I know what you're thinking, baby. I'm all yours tonight. Said and to the groove. I hearts tonight. Cause it feels like nothing's real. I lean on my shoulder, care. Said give or take away now. Dance or let your body down. Cause I have to, I have to make you mine. Cause my love is so divine. Yeah, I take a minute, we're gonna be out of control. Get into it, gonna work it down below. Yeah. said, into the group. I know what you're thinking, baby. I'm all yours tonight. Into the group. I know what you're thinking, baby. I'm all yours tonight. Into the group. Know what you're thinking, baby. I'm all yours tonight. not a word on it now. When I am better working down below, got to worry, baby girl. I know what you like, I'm gonna get back to you now. what you like, some quality time one of a kind. Picture me perfect, and your love oceans are fan. Lighthouse not working, but you like now some quality time. Would you be mine? I'm one of a kind. Picture me perfect, and your love oceans are fan. Lighthouse. Ehm, nou, misschien moet jij nou maar eventjes komen zitten. Ja, toch? En, en, en jij ook? Zijn jullie een beetje de, de, de bandleiders of niet? Of alleen de oprichters? De oprichters. We zijn heel communistisch. Oh, heel communistisch. Ja, maar anders, alle vijf kan ik jullie niet aan tafel hebben. Nou, want ik ben toch wel benieuwd. Deze band uit eh, Utrecht. Eh, vorige zomer eh, opgericht. Wacht even. Oh, ja. Moet jij ook eventjes zo'n microfoon... Oké, oh, Max komt al rennen schuif hem. Zo'n microfoon maar. Nee, nee, nee, nee. Maar anders zie ik je helemaal niet meer. Zo, ja. Pak er nu een biertje bij. <laughs> Pak er nu een biertje bij. <laughs> Kijk, de zanger eh, die, die, wil nog wat energie houden, dus die... <laughs> Eh, maar vertel eens, hoe, hoe, kwam dat eh, tot stand, deze band? nou ja, het is eigenlijk een... we hadden hiervoor een bandje en dat was aan zijn einde toe. Oh ja, wat was dat voor bandje? dat was een funk en soul bandje. <laughs> Verrassend genoeg. Ja? En eh, nou ja, we wilden wel graag doorgaan en een eh, lekkere doorstap maken. En, eh, en, wat maakte dan dat dat bandje op moest houden? Ehm, ja, Paul. Nou, nou, ik was niet de reden. <laughs> nee, op een gegeven moment, we, hebben, we hebben drie jaar samengespeeld. Het bandje heet overigens Nature Boy. Ja. En ehm, op een gegeven moment dat de gitarist, uh, David, die had besloten om, ja, om dingen voor zichzelf te gaan doen. En, ja, gewoon zijn eigen eh, nieuwe, nieuwe pad te bewandelen, muzikaal gezien. Dus, eh, ja. dus jullie moesten wel? nou ja, moesten. We, we, we, hebben nog wel geprobeerd een, een doorstart te maken, maar de, die, die oude vibe die kwam niet meer terug. Dus eh, ja. ja, toen zijn we op een gegeven moment hebben we gewoon een knoop doorgehakt en gezegd van we gaan, we gaan stoppen. We gaan stoppen? Ja. Maar het is niet echt stoppen. Ja, achterover natuurlijk wel een idee om wel nog steeds verder te gaan met de muziek. Ja. ja. ja. En, en waar komt dat vandaan, die muziek, bij jullie? wanneer is dat begonnen? Eh, bij mij, ik ehm, ben eigenlijk opgegroeid in de kerk en heb altijd wel in... Eh, ja, in, in een gospel eh, ben je opgegroeid in de kerk? Op, opgegroeid in de kerk, ja. Nou, nou, ja. goed. nou, muzikaal gezien ben ik opgegroeid in de kerk. Maar echt, maar Nederland heeft geen gospel, vertel. Uh, de, ja, gospel, dat komt uit de volle evangelie gemeente, zeg maar. Echt waar? Ja. Vertel. wij hebben, ik, ik heb toen een tijd in een, in een, in een band gespeeld, piano. En eh, dat zijn echt, eh, echt, echt, gewoon... Eh, maar wat is dat, dat, e-, wat zei je, volle evangelie? Ja, volle evangelie is dat. Wat is dat? een <laughs> kerkgenootschap? ja, dat is een bepaald kerkgenootschap, ja. Oké, waar zit dat? Overal, geloof ik. En, en, en die zingen in de kerk? <laughs> Als, als een goede... Die zingen echt met, met, met goede muziek in de kerk, ja. Ja? Ken je nog een lied? Doe eens iets. <laughs> Eén zin? Eh, ja, dat is helemaal... Wat, zal ik even doen? Eh, ja, ik speelde net een liedje op de piano. was een rustige ballad. Ja? Maar het is, het is echt gewoon echt gelovige uh, muziek, christelijk. Gewoon Mijn Jezus, mijn <laughs> redder. Nou, dat soort dingen. Echt waar? Ja. En, en... gewoon het evangelie te verkondigen even nu op de radio. goed, goed, goede dingen. Ja? Ben, ben, je een gelovig mens, Paul? Ik... Ehm, dat is een hele sterke vraag. Ik, weet, ik zit deze, denk een beetje in een tussenfase. Ik ben, ja, weet je... Je, bent ermee opgevoed? Opge ja, je bent ermee opgevoed en... Eh, eh, op een gegeven moment eh, ga, ga, je gewoon ja, ga je studeren. En, en, ja, wat ben je gaan studeren? Sociologie. Oké. Hoe oud ben je nu? 24. 24. Ben je klaar met je studie? Ik ben klaar. Oh ja, ik ben er klaar mee. <laughs> ja. ik heb eh, nog mijn bachelor afweten te ronden in, eh, in vijf jaar. Oké, oké. En, en, daar houdt het op even? Daar houdt het nu eh, even loop, even op. Ja. En waarom had je gekozen voor sociologie? Ja, vond ik interessant. Destijds. ja, maar dat ja, maar is een beetje een makkelijk antwoord. Nee, ja, ik... Ehm, waarom heb ik gekozen voor sociologie? Ik, ik, ik vond het wel interessant, gewoon maatschappelijke verhoudingen, eh, om dat te bestuderen. Nou, dat kan je wel terug horen in het nummer I Wonder, hè? dat is ja, nummer. dat eh, zeker. En, en, wat ben je nu gaan doen? Ik ben nu ehm, heel veel bezig met muziek. Eigenlijk alle tijd die ik, eh, die ik over heb naast mijn baan, steek in, in muziek. Ja? En wat voor baantje heb je nu? ik werk als vertegenwoordiger. In wat? Ja, uh, Dames In, in, de frisdrank. Oh, frisdrank, zo ja. Goed. Eh, eh, voor, voor, een hele grote gigant. Oké, ik wil niet weten wie. hey, en Jan-Jaap, en, en, waar is bij jou begonnen? Ehm, ik ben op mijn zevende ooit eens begonnen met gitaarspelen. Op je zevende? Eh, ja, zoiets, denk ik. En, dat was, maar dat was geen succes, hoor. Nee? Nee, nee, daar kwam ik er vrij snel achter. Dus toen ben ik maar eens verder gaan zoeken. En toen kwam gelukkig een basgitaar op mijn pad. En uh, dat, daar bleek ik dan wat meer talent voor te <laughs> hebben. Ja, en jij, ben jij ook eh, ben je gaan studeren na de middelbare school of wat? Ik, eh, ik, eh, ben, ik ben nog druk bezig. Ja, wat doe je? nou, nogal wat. <laughs> ik doe conflict studies en ik doe Islamic studies. Oh, wauw. conflict studies? Ja. Is dat nieuw? nee, ja, nou relatief. Iets, iets van de laatste tien jaar, denk ik, in, Utrecht. En, en nou, elaboreer eens, wat, wat houdt het precies in? Eh, wij, eh, wij, kijken, wij analyseren conflicten. Ja, het ligt er een beetje aan welke insteek je hebt. Want er komen mensen van allerlei eh, verschillende studiegebieden. En dan politieke conflicten? Oh. ja, politieke conflicten op Of alleen maar politieke conflicten? nou, het is zoals ik zei. Het is erg afhankelijk van, van wel wat je, wat je instroom is. Ik ga onderzoek doen naar studentenbewegingen. Dat is weer heel wat anders dan, dan de Balkan-politiek eh, ja, analyseren. Ja, ja. En eh, heb je antropologie al afgerond? Ja. Hoe oud ben jij? 24. Jeetje zeg, hè? Nou, <laughs> eh, vers bloed. hey, en ehm, ehm, ja, dan kan ik... weet je wat ik had bedacht? ik heb daar allemaal vragen liggen. Zo. En ehm, omdat jullie zo jong zijn en ik helemaal niks over jullie kon vinden... behalve dat ene verhaaltje op jullie eigen site... dacht ik van nou, ik ga maar eens een beetje... De Beatles kregen vroeger ook hele rare vragen in de jaren zestig. Maar eh, pak er eentje uit en je mag zelf zeggen van nou... dat vind ik wel een goede vraag voor die. Oké. Pak er maar eentje uit. En dan dus wij mogen andere... vragen gaan stellen aan... Eh, eh, ja, jullie, ja, of je, zegt, of je mag hem zelf beantwoorden of je mag hem doorgeven. Oké, okay, lachen. Lees je de krant? Zo nee, why not? Zo ja, welke? Uh, Paul? Ik... Wow. <laughs> Je kijkt alleen maar op de serie. geleden dat ik, uh, dat ik een krant heb gelezen. Echt waar? Ja, maar ik lees wel ook nog eh, nu.nl. Ja, ja, ja. dat heb ik wel. Dus kranten dus zijn wel verdwenen in jouw leven? ja, ja. Pa papiernieuws, zeg maar. Echt waar? Ja. En jij? Ik luister Volkskrant. Oh, dat mag ik niet zeggen. Jawel, mag ik wel zeggen. Ja. Nou. Rotkrant. Zagrijnige krant. <laughs> nee, maar goed. Gelul. Nee, maar, wat lees jij dan? Ik lees de NRC en het Parool. NRC en het Parool, ja. Maar goed. Maar ja, dus die krant is gewoon... Voor de... en, en, maar hoe doen? Ga je dan dagelijks naar nu.nl om... Eh, of luister je naar nieuws op de radio of op tv? Of ben je daar niet mee bezig? Nou ja, ik, ik, eh, ik, check gewoon echt wel regelmatig eh, wat, er, wat voor nieuwe gebeurtenissen zijn, ja. Ja, leuk om op de hoogte te blijven. Ik ga nooit naar nu.nl. Echt niet? Nooit. Nee, maar ik heb een krant en ik eh, hoor de radio. Word ik niet blij van nu.nl? Nee, ik vind dat een gelul. Dat vind ik echt minderwaardig nieuws. Ehm, volgende vraag. En ik heb een microfoon, dus ik kan naar, kan iemand toe lopen. Dus als je zegt, nou, die moet... Eh, ik, zal eens even een goede uitpakken. Eh, uh, Dit wordt wel gedoe. <laughs> ja, ja je mag, niet, je mag ze niet... Eh, oh, oh, je moet er oh. gewoon eentje trekken. Fuck. Ja? Ik, ik heb een eh, hele goede voor Daan. Een goede voor Daan, oké. Eh, Daan, heb je wel eens ge-sms terwijl je een grote boodschap deed? Nee. Paul? Nee, echt niet? Nee, echt niet. Ik sms niet. Ik ben druk met andere dingen, snap je? Dan... <laughs> Gaat erop weg. Waarmee dan? bijvoorbeeld je behoefte doen. <laughs> nou, mijn bovenbuurman vertelde me dat hij alleen maar sms als hij op de play zit. Dus eh, zo'n rare vraag is dat toch niet? Dat is ook een kunst. Oké, volgende vraag. Volgende, mag jij weer... Eh, Deze is voor Koen. <laughs> Laat je vrouwen slash oudjes eh, voorgaan. En eh, sta, je, sta je voor ze op in de tram, trein, metro en bus. Ja, ja, absoluut. Nee, echt. <laughs> ik ga bijna nooit met de tram of de metro of de bus. <laughs> maar nee, ja, wel. Ik ben, <laughs> ik ben wel eh, wat dat betreft een beetje een soort van fatsoenlijk of zo. Nou, fijn. Heel goed Leer je nu pas echt kennen. Ja, goed hè. Leon. wat een rare vraag. Oh. Wordt mogelijk binnenkort. Schrijf jij je in voor een retourtje maan? Ja, als dat kan. Waarom niet? Een retourtje maan? Is dat binnenkort? Dat schijnt wel goedkoper te worden steeds. <laughs> Oké. Ik, ben nog student. Is dat inbegrepen? Of... Maar ja, waarom niet? Ja, wat studeer jij eigenlijk? Ik eh, studeer nu uh, conservatorium, Utrecht. En volgens mij doe je misschien toetsen? Ik doe... <laughs> Ja, ongeveer. Ja, ik heb hier een soort van uh, eh, stellage, inderdaad. Met allemaal toetsen. Hey, bij I Wonder ging, ging in mijn, op mijn koptelefoon... is dat dan het werk van Max, eh, onze technicus? Of, of doe jij dat? Want het ging van het ene oor naar het andere. Ik eh, denk dat het Max is. De... Ja, Max, dat was een heel raar stereo-effect. Ging het zo van links naar rechts? Ja. Nee, je gaat daar ook nog op de vleugel zitten, hè? Hey, en hoe kom jij bij deze band terecht? Eh, nou, zoals gezegd, eh, het bandje Nature Boy, dat hield ermee op. En daarna ontstond Juicy Jones. Oh, maar daar zat je ook in? Nee, daar, stond, daar zat ik niet in. Maar uh, kort daarop gingen zij door en ze vroegen mij als toetsenist erbij eigenlijk. Om ja, een frisse doorstart. Ja. En wat vind jij goed aan, aan die Paul en Jan Jaap? ik vind Paul zeer sterk om zijn teksten. En zijn, ja, gewoon, hij is een goede songwriter. En hij, eigenlijk, hij is gewoon buiten het, het, boegbeeld van de band... is hij ook gewoon muzikaal. Eh, het, eh, overziet hij het plaatje. En dat vind ik gewoon heel sterk aan En Jan Jaap is... Um, zullen we volgende vraag doen? Nee. <laughs> Oké, oh. volgende vraag. Dat kan ik krijgen. Jan Jaap is de koning. Uh, is super steady. En ehm, ja, hopelijk nog lang, lang veel van, van die funky dingen gaan, gaan horen. Ja. Nou, straf maar iemand af, ja? Ja, nou, als ik mag. Eh, voor, voor Koen, wat mis je nog als gadget of app? Oeh, eh, ik, ik mis gewoon een, een laptop vooral. <laughs> ik wil heel graag een laptop, maar laptops kosten heel veel geld. Wat doe jij eh, voor de rest overdag? Ik werk in een café, maar s'nachts, niet overdag. Oh, oké, dus het is voor jou een eitje hier nu? Ja, ik ben, ik ben wel wat tijdstippen gewend, ja, dat is absoluut waar. Oké. Volgende vraag? Jan-Jaap, denk je ooit lid of abonnee te worden van een politieke partij? Nou, ik ben, ja, ik ben er van, van het jaar al ingetuind. ja? Eh, eh, ja, ik eh, ben dit jaar ooit lid geworden van D66. Maar dat, mijn, ik, ik ben zoals de meeste kiezers, zeggen ze. Ik, ben, ik, zweef. je zweeft, Ja, Dat was een vlaag van verstandsverbijstering, denk ik. Er zit ze te kiezen, hè? Dat mag niet. Je moet gewoon blind pakken. En dan ben je gewoon... <laughs> Ja? Eh, zo. Ja, ja Paul, ja. doe maar. Koen, kan jij koken? Ja, ik kan koken. Niet heel, niet heel overdreven goed, hoor. Maar... maar... Wel, wat, is, eh, wat is je topgerecht? Eh, ik vind wel dat ik echt een gemeen goede lasagne kan maken. <laughs> Dat, dat is wel echt waar trouwens. Oh, dat wordt, eh, wordt bevestigd. Nou goed, weet je wat? Eh, eh, ga maar weer eens even spelen, want ik zie... Uh, we moeten even knallen. Juicy Jones, ik zit hier met allemaal snoeren. Vrees ik de hannissen. Oké. Goed, ze staan weer klaar. come home. Uh, so who are you to say so? Tomorrow you will wake up. Mm. You push me ever further. The dreams we have were made up. So when you feel down, so living it up, loving and being, loving and being. So when you feel down, so giving it up, loving the time with your life, come home to get. time and you like, come on and get down. Yeah. Come on and get down. Yeah. There's something beautiful. take your dive, on and get down. Living it up, having the time, having the time, get dive down. Living it up, having the time, and get dive, come on and get down. Said I wanna get it, said I need it on time, I wanna get it, I get down. Said I need to get it, said living it up, living it up, I wanna get down. Said I wanna get it, said I need it on time, yes I wanna get it, get down. Said I wanna get it, living it up, living it up. Heerlijk weer. Ehm, ik heb jullie gevraagd om eh, eh, platen mee te nemen. Of muziek. Uh, waar natuurlijk helemaal vergeten. Maar Paul had nog wel wat in de auto liggen. <laughs> ja, toch? Am I right or am I right? En ehm, heeft hij twee dingen meegenomen. En het eerste is... Nou, vertel maar. E e is dat. NERD. Ja, NERD, ja. Met Things Are Getting Better. En wat is dat voor band? Want dat ken ik niet ik wil graag wat bijleren. En dat, dat, dat is een eh, eh, eh, band van Pharrell Williams. Volgens mij komt deze plaat uit komt 2002, geloof ik. Ja. En wat vind je er goed aan? Wat vind ik er goed aan? Nou, hij maakt ook een soort van, van crossover. En ehm, ja, op hip-hop gebaseerd. En dit is gewoon het nummer wat ik heb uitgekozen, Things Are Getting Better, is gewoon echt een heel vrolijke feel-good track. En ehm, ja, als ik in de auto zit en ik luister het nummer... dan word ik gewoon, ja, gewoon instant vrolijk. Oké, nou laat even horen. Of ik... by your brain, so they call me drugs. See a hundred girls get a thousand hugs. One's in my ear talking about a tub. She likes me. She say she needs me. She say she wants me. Cause I'm the shit. She says she likes me. She says she needs me. She wants to see me. Cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better. tattoo thigh. Baby, you look like a slice of pie. Hope my style don't cause you fear. Matter of fact, baby, where you going from here? Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. Cause I'm the shit. Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. Cause I'm the shit. naar Nerd. Ik zei, kun je niet even een liedertje maken? Hè, voor een nacht wat goed leven. Dus wie ben je eh, achter die eh, vleugel? En uh, Koen, Koen, kom, kom met de gitaar erbij. Lekker likje. Lekker likje. ter plekke improvisatie Juicy Jones. Adeline, deze is voor jou. Adeline, je bent een aardige vrouw. Een leuk persoon, ja, ja, ja. Want je hebt zoveel bier volgens ons meegenomen. Ja, Adeline, dag van het goede leven. Yes! Nou, helemaal mooi, helemaal mooi. Ga ik gebruiken. Heel goed. Eh, wat zei je, wat zeg je? Ja, ja, één minuut. Oké nou goed, nu mogen jullie een eigen nummer doen. Maar lekker toch even zo, te freewielen? Lekker, lekker. Ah, dan kan je horen dat het gewoon echt muzikaal zijn. Oh, en, and the next number will be... Number four. Number four. The road is wide open. Oh, right. The road is wide open. Okay, we'll take that road then. oh, satellite. Where do I go? Oh, gasoline. My fuel always low. God in the sky. Forgive me my sin. Oh, candlelight. Where does the wind? So I remember the times. I remember that, yeah. It was me over there. It was you over here. We don't have to say that it's all over. No, no, no, yeah. Cause I got it worked out. Our problem is solved. Oh, if I want, I can hurt you right now question remains if the future will show you. Yeah, yeah, yeah. I think the road is wide open. I think the road is now free. I think the road is wide open. You only get what you see. You only get what you see. I think I got what you need. that I try not to wrong and never to stop. You just have to do. It will make us come back. For certain, I know that the road is wide open. Yeah, yeah, yeah, yeah. As we made some mistakes that we have to rewind try to change when we appear to be blind. It's all in the past, and I want you to notice. Said I want you to know this, baby girl, yeah. I think the road is wide open. I think the road is now free. I think the road is wide open. You only got what you say. You only got what you say. You think I got what you need. Ah. Yeah. Oh. Satellite, where do I go? Oh, gasoline, my fuel always low. Got in the sky, forgive me my sin. Wie, wie is eh, bij dit nummer eh, je grote inspiratie? Aan wie, wie, eh, wie mag ik dan denken? Dit nummer heb ik niet per se voor iemand geschreven. Nee, nee, nee, maar ik bedoel de stijl van zingen. Dit, Waar heb je veel naar geluisterd vroeger? Stevie Wonder ook wel. Stevie Wonder, ja. Ja. En ja, Stevie Wonder. Well, Michael Jackson. Jullie hebben nog geen plaat. Gaat dat gebeuren? Streven is om eh, eh, dat eh, eind 2012 wel... voor elkaar te voor krijgen. elkaar te hebben, ja. In eigen beheer? Of ehm, gaan jullie hopen dat iemand dat voor jullie wil doen? Wij hopen wel dat iemand dat voor ons wil uitgeven, ja. ja. En dan denk je aan? Een uitgever. Ja? Welke? <laughs> nee, dat, ja, dat, dat weten we niet. Dat moeten we nog even... Ze hopen ook een beetje. Ja. ja. Weet je hoe ik aan jullie kom? Uh, Laurens Spreekamp, die was eh, eerst hier regisseur... en die geeft nu les aan de Hogeschool Utrecht. Ja. En die vroeg aan zijn leerlingen... van, zijn er nog leuke bandjes die ik moet kennen? En toen kwamen ze dus met Juicy Jones. Wat dus, gek. Leuk, hè? nou, dus vandaar. En toen ben ik jullie... dan kon ik dat nummertje horen op de... Maar goed, het, moet natuurlijk wel, het moet nu verder gaan, hè? Maar jullie zijn dus pas een dik jaar bezig. Dat klopt, inderdaad. En eh, we hebben eigenlijk al die tijd eh, heel erg benut om eh, zoveel mogelijk te schrijven. En dat gaat wel aardig. Er zit goed tempo in. En ja, nu is het tijd om gewoon echt keihard naar buiten te trainen Ja, precies. Optreden. Dus, staan, er, staan er leuke optredens in verschiet? Ja, we zijn bezig met een, uh, een voor het voorjaar. We hebben net eh, eh, sinds kort ook een manager uh, aangenomen. En, dat, hoeft dat Koen is tenminste niet meer voor zaken in het <laughs> terugmailen. Dat is wel heel erg prettig. Ja, ja, en wie is dat? Dezelfde die, uh, nou, dat is wel grappig. heeft? Nee, dat is de drummer van, van de oude bandje Nature Boy. Oh. Ja. Oké. En drumt dus hij nergens meer? die, die, die drumt nog wel. Oh, Ook in een een nieuw projectje. Nou goed. Dus dat... Eh, hey, en uh, de, Utrechtse scene, hè, dat is, eh, die, die is muzikaal nou, ontzettend bijzonder vruchtbaar, toch? Dat klopt. natuurlijk dat, dat, dat Kaitopia. Hebben jullie trouwens die documentaire gezien? Nog niet, nee. Ik heb hem gezien, ja. Het is wel heel Ja, is Ja, ik, nou, het is wel weird. Wat? Nee, zo niet online. Hij is net in première gegaan, hè, gisteren geloof ik. Eh, op het ITVA. Nee, op Holland. Nee, dat staat nog niet... Eh. nee, over Kiteman, hè. Dus, eh, now what? over dat gat waar hij dan invalt. Nadat hij, hoe vonden jullie dat, dat hip orkest van hem? nou vond ik te gek. Echt waanzinnig, toch? Ja, vond ik echt te gek. Ja. Dat, is gewoon weer, dat was, was echt iets heel nieuws op dat moment. Ja. Hebben jullie linken met, met, die, met, met die bandjes die daar allemaal spelen? Bandjes? Nou, ik zag namelijk ook Florian eh, zag ik door het beeld eh, schuiven in, eh, in die documentaire. ja, dat kan heel goed. Florian die is wel eens inderdaad bij Kite, een geweest. Om eens rondkijken en wat contact op te doen. Ja. En het is een erg inspirerende plek, wist hij te vertellen. Het is echt, echt wel heel erg gek wat er daar gebeurt. Met heel veel bij elkaar geraapte apparatuur. En het is best wel houtje touwtje, als ik Florians woorden geloven moet. Maar het, ja, er gebeuren daar echt spannende, spannende dingen. Leuk toch? Ja, heel erg leuk. Met heel veel creatieve mensen bij elkaar. Nou, ik vind het in ieder geval fantastisch dat er, dat er nog een rafelrandje eh, mag blijven bestaan. En dat, eh, dat die gewoon de gelegenheid krijgen daar in Utrecht. Ja, Amsterdam wordt eh, vertrut enorm. Wat dat betreft. Maar goed, dat mag ik zeggen, ik ben de Haagse. Utrecht qua cultuurbeleid en ja, kun je het wel goed treffen als, als band zijn. Ja. Veel mogelijkheden ook om, om te spelen. Ben, jij geboren getogen Utrecht? Nee, hè? Ja, ja, ja. ja? ja, Jullie allemaal? Nee. Ik zou het eigenlijk niet mee. Waar komt Koen vandaan? <laughs> ik, eh, ik eh, kom eh, uit het noorden, uit Emmen. Uit Emmen? Zo, doe maar dan. Oké, nou goed. en nog een nummer. Is goed, we gaan even knallen. Is zit left to Left to say. scars. They keep on rubbing it in until there's nothing left to say. And they write, you just don't know where to start. You think you start turning blind, you have to fight another day. So I said, the minute you walked into my life. everything right on from the I am afraid of what is to come? But you, you take the words out my mouth. I say the sweet things about us, but I'm in doubt of Nou jongens, de tijd vliegt hè. Dus eigenlijk een beetje... Het is nog, een, nog ruimte voor één eh, echt nummer. Heb je, ben, ben, je al achter die piano gaan zitten? Nee, klopt niet. Nee. Nou, dat, zou ik dan nu maar eens doen, hè? Even een, even eh, rustig doen eh, ter, afsluiting. Ja, oh, ja niet, jij gaat niet achter de piano? Ja, wel juist. Ja, die, is, die is wel heel mooi, hè? drie uur. Je hebt tot drie uur, ja. Dus uh, je mag er lekker heel lang over doen. Je hebt dus nog bijna vijf minuten bouw hem maar helemaal uit, jongens. Ja. It's all yours. Want je hebt een hartstikke goede technicus, Max Rozenbeek. Die maakt er iets moois van. sitting still, I'm coming to to the point where I renew, renew all my senses, sing you to sleep, cause I need to. I know why you wanna do, give it all, but feeling blue. If you are the one, then give it some time. It is all. got my head in the zone, and I want you to know. Loving someone, it can be weak and strong, but in time it will grow. of me sometime. It is alright. I'm coming home, got my head in the